met het NOS-journaal. Oud-president Saleh van Jemen is gedood bij een vluchtpoging naar Saudi-Arabië. Hij werd volgens partijgenoten buiten de hoofdstad Sanaa door een raketwerper onder vuur genomen... en daarna in zijn auto doodgeschoten. Ook hebben Houthi-rebellen zijn huis opgeblazen. Volgens het Rode Kruis zijn bij gevechten tussen de rebellen en aanhangers van Saleh... de afgelopen dagen zeker 125 doden gevallen... In Sanaa zit ook een Nederlands team van het Rode Kruis vast. Medewerkers van de hulporganisatie schuilen in een kelder. En ook programmamaakster Floortje Dessing is daarbij. De chauffeur van de melkwagen die vorig jaar bij Winsum op een trein botste... moet een schadevergoeding van 900 euro betalen aan de machinist. Verder krijgt hij geen straf. Hij gaf al eerder toe dat hij bij de onbewaakte overgang de trein over het hoofd had gezien. Maar verder had hij niets fout gedaan. Bij de botsing raakten 18 mensen gewond, van wie drie zwaar gewond. Twee haringboeren klagen het Algemeen Dagblad aan vanwege de haringtest van de krant. Eén Vandaag meldt dat de haringboeren een schadevergoeding voor smaad en laster willen. Een econoom concludeerde vorige maand dat de resultaten van de test niet betrouwbaar zijn. Een panellid bleek keurmeester bij een haringgroothandel... en klanten van die groothandel zouden hoger scoren dan andere vishandelaren. Het AD heeft na de kritiek gezegd dat de test wordt aangepast. Op de meeste basisscholen is weinig discussie geweest over Zwarte Pieten bij de viering van het Sinterklaasfeest. Uit onderzoek blijkt dat bijna 8 op de 10 scholen Sinterklaas vieren met Zwarte Piet. 10% kiest voor alleen roetveegpieten. Op scholen in de Randstad lopen veel minder Zwarte Pieten rond dan in de rest van het land. Het weer nog, enkele buien, vooral in het oosten, tussendoor soms wat zon. Vanavond en vannacht wordt het droog met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon. Het wordt een graad of 8. Dit was het NL. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat bij elkaar 180 kilometer file. Ik noem de files met meer dan een kwartier vertraging. En dan begin ik met de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maarsen en Vianen gaat het heel langzaam, 15 kilometer. Bij Vianen is maar één rijstrook open aan een ongeluk met vier busjes. De vertraging is meer dan een uur. Een kwartier vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopenburgerveen en Zoeterwoude Dorp... Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij knopen Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de knopen de Ketelplein en Terbrechtseplein 8 kilometer met ruim 20 minuten. En ook dik 20 minuten voor de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar.